Clemens Peters met het NOS Journaal. Minister Kaag van Financiën is niet te spreken over de houding van Hongarije. Dat land weigerde vandaag bij een overleg in Brussel in te stemmen... met een vastgesteld bedrag van 18 miljard euro voor een fonds voor Oekraïne. En daardoor is dat fonds voor Oekraïne nog steeds niet rond. Het was ook niet de verwachting dat de ministers er vandaag uit zouden komen. En er zijn nu geluiden dat het fonds voor Oekraïne dan maar zonder Hongarije wordt opgericht. Marokko staat zaterdag tegen Portugal in de kwartfinale van het wereldkampioenschap in Qatar. Portugal won vanavond met 6-1 van Zwitserland. En vanmiddag versloeg Marokko Spanje na de reguliere speeltijd met 3-0 in de strafschoppenserie. De ME heeft in een aantal steden ingegrepen... waar Marokkaanse fans de WK-overwinning van hun land op Spanje vierden. De feeststemming sloeg om toen politiemensen en hulpverleners werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Ook het openbaar vervoer moest het ontgelden. Vele honderden fans waren de straat opgegaan met fakkels en vlaggen. Onder meer in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam was het onrustig. Het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid vraagt aan ziekenhuizen om geplande operaties uit te stellen en alleen nog spoedeisende hulp te verlenen. Zo hoopt de Oekraïense regering de druk op de gezondheidszorg te verlichten. Die kampt met stroomuitval door Russische raketaanvallen op de elektriciteitsvoorziening. Het paard Salinero, waarmee Ankie van Gunsven in 2004 en 2008 Olympisch goud op de dressuur won, is overleden. Dat meldt de Amazone op haar Instagram-pagina. Van Gunsven won met Salinero ook meerdere titels op Europese en Nederlandse kampioenschappen. De combinatie pakte op de Wereldruiterspelen in 2006, de 2K van de Hippische Sport, twee keer zilver en eenmaal goud. Salinero nam na de Olympische Spelen in Londen in 2012 met een zesde plaats afscheid van de wedstrijd sport. Hij is 28 jaar oud geworden. Het weer. Vooral in het westen buien. Vannacht ook vooral buien langs de kust. En de temperatuur gaat dan richting vriespunt. Het kan nevelig worden. Morgen buien met kans op hagel en natte sneeuw. En dan wordt het een graad of zes.